Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op Stefanie Flores in 2010. De openbaar aanklager had 30 jaar geëist. Ook moet van der Sloot een geldbedrag betalen aan de familie van Flores. Woensdag bekende hij voor de rechtbank schuld aan de moord op de Peruaanse en zei hij dat hij spijt had. Het voorlezen van het vonnis in Lima duurde bijna twee uur. Toen het afgelopen was, overlegde Van der Sloot met zijn advocaat. Hij maakte geen gebruik van het recht om te reageren op het vonnis. Wel zei hij dat hij misschien in hoger beroep gaat. Op een kleine openbare basisschool in Zeeland zijn in korte tijd 10 van de 55 leerlingen vertrokken. De reden was pesterij. Onder de leerlingen die naar een andere school zijn gegaan, zijn ook pesters. De ouders waren aangesproken op het gedrag van hun kind en dat viel niet bij iedereen in goede aarde, zegt het schoolbestuur van de Rijgersberg in Rilland werd niet zozeer in de klas gepest als wel op straat en bij sportverenigingen. De Zeeuwse school krijgt een nieuwe directeur die een eind moet maken aan het pesten. De Verenigde Staten gaan weer een ambassadeur naar Burma sturen. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft dat aangekondigd. Amerika reageert daarmee op de democratische hervormingen van de burgerregering die sinds een jaar aan de macht is. Vandaag liet Burma een groot aantal politieke gevangenen vrij. Was voor het Westen een voorwaarde voor het opheffen van sancties tegen Burma. Kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Franse persbureau AFP heeft dat gehoord van een bron dicht bij de Franse regering. Er zouden nog meer eurolanden een lagere kredietstatus krijgen, maar welke dat zijn is onduidelijk. Nederland, Duitsland, België en Luxemburg blijven volgens de bron in Parijs buitenschot. Dan het weer. Vanavond eerst enkele opklaringen. Later ook bewolking. Morgen droog. Weinig ruimte voor de zon dan. En het wordt morgen zo'n 7 graden. Dit was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort voor het Amstel 5 kilometer na een ongeluk.